12 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Zuid-Turkse stad Gaziantep is opgelopen tot 50. Zeker 100 mensen raakten gewond. De aanslag gebeurde gisteravond tijdens een Koerdische bruiloft in de open lucht. President Erdogan zegt dat de islamitische staat erachter zit. Gaziantep ligt niet ver van de Syrische grens. In een huis in Winschoten in Groningen is een bejaarde man doodgevonden. De politie denkt dat hij door geweld om het leven is gekomen. Volgens RTV Noord is het een man van 82 die alleen woonde. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en gaat ook buurtbewoners ondervragen. In Maastricht is vannacht opnieuw een auto uitgebrand. Sinds begin vorig jaar zijn er al meer dan 70 autobranden geweest in de stad. De meeste bleken aangestoken. In april werden nog vier mensen opgepakt voor de brandstichtingen, maar twee zijn al vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Het OM heeft een beloning van 5000 euro klaar liggen voor de gouden tip waarmee de brandstichters kunnen worden gepakt. President Duterte van de Filipijnen zegt dat zijn land zich mogelijk uit de VN terugtrekt. Hij is boos over de aanhoudende kritiek op de manier waarop hij drugscriminaliteit in zijn land bestrijdt. In de korte tijd dat Duterte nu aan de macht is zijn er al zo'n duizend mensen vermoord. Luchthaven Schiphol waarschuwt reizigers voor vertragingen. De vakbond FNV heeft zo'n 230 leden van het KLM-grondpersoneel gevraagd... om ook vandaag in actie te komen voor een betere CAO. Tussen 9 en 1 uur vanmiddag worden de regels die zij bij hun werk moeten volgen heel precies nageleefd. ook gisteren hielden KLM-personeelsleden stiptheidsacties. Reizigers merkten daar weinig van. Volgens de FNV vertrokken er zaterdag 22 vluchten met een kleine vertraging. Het weer wisselvallig met veel bewolking, buien en plaatselijk onweer. Het wordt 18 tot 20 graden en er waait een stevige zuidwestenwind. Vanmiddag en vanavond wat droger. Morgen verandert er weinig. Vanaf dinsdag wordt het zomers warm met veel zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staat een file door bergingswerkzaamheden na een autobrand op de A2 van Utrecht naar Amsterdam.